Hij volgt Jan-Peter Balkenende op. Verhagen zei dat hij alleen fractievoorzitter is en dat dat nog niet betekent dat hij ook partijleider wordt... Hij vindt dat de VVD het initiatief moet nemen om een coalitie te gaan vormen. Bijna alle andere partijen vinden dat ook en vinden dat moet worden onderzocht of de PVV een rol kan spelen. Het slotdebat na de verkiezingen gaat ook vanavond niet door. Gisteravond werd er niet gedebatteerd wegens de spanning rond de uitslagen. Eerder vanmiddag werd bekend dat het debat vanavond alsnog zou worden gehouden... maar ook nu blijkt de animo bij de politieke leiders gering te zijn. Veel van hen hebben laten weten dat ze niet komen... en daarom heeft de NOS besloten er vanaf te zien. Het agentschap Telecom heeft T-Mobile een boete opgelegd van 5 miljoen euro. Het bedrijf maakte weinig gebruik van UMTS-frequenties voor snel mobiel internet. T-Mobile nam drie jaar geleden Orange over en kreeg zo'n tweede licentie voor UMTS in handen. Het bedrijf moet nu alle frequenties van de twee netwerken gebruiken... maar de UMTS-frequenties van het overgenomen Orange worden volgens het agentschap te weinig gebruikt. Een demonstratie van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie in Venlo mag zaterdag doorgaan... De demonstratie was verboden door de burgemeester. Hij zei dat hij de veiligheid langs de route niet kon garanderen, onder meer vanwege een straatfeest. Ook is er volgens hem erg veel extra politie nodig, omdat er tegendemonstraties zijn aangekondigd door extreem linkse groepen. Daarop stapte de NVU naar de rechtbank en die stelde de organisatie in het gelijk. Wel moet de route worden aangepast. De advocaat van Joran van der Sloot wil dat de bekentenis van zijn cliënt ongeldig wordt verklaard... omdat er geen advocaat bij was toen Joran toegaf dat hij Stephanie Flores heeft gedood... Dat melden Peruaanse media. Van der Sloot is vandaag overgebracht naar het gebouw van het OM in Lima... waar hij te horen krijgt wat hem ten laste wordt gelegd. Het weer, enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen wat zon, maar later ook een bui.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 Tamina, mina. time for Africa. Africa.